Twee uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Rob van Essen heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen. Dat werd bekendgemaakt in Nieuwsuur. De auteur won met zijn autobiografische roman De Goede Zoon... die zich afspeelt in de nabije toekomst. De jury noemt het boek een zeldzame combinatie van speelsheid en ernst... transparantie en raadselachtigheid. Met de prijs wint Rob van Essen een bedrag van 50.000 euro. Een man uit Polen heeft waarschijnlijk 19 jaar onschuldig vastgezeten. Gisteren schortte het Hoge Rechtshof zijn levenslange gevangenisstraf op. De man moest de cel in voor een dubbele moord, maar heeft altijd ontkend. Hij werd veroordeeld op basis van vals bewijsmateriaal en valse verklaringen, zegt het Openbaar Ministerie na nieuw onderzoek. De man werd waarschijnlijk het slachtoffer van een deal tussen corrupte agenten en criminelen die hem de schuld in de schoenen hebben geschoven. De kans is groot dat hij na zijn vrijspraak een schadevergoeding eist. In haar woonplaats Houten is zangeres Kinga Ban overleden. Ze was vooral een ster in christelijke kringen. Zo zong ze in de muziekgroep Sela, die moderne kerkmuziek maakt, en in de band van het Pinksterfestival Opwekking. Kinga Ban leed aan borstkanker. Ze was 37 jaar. De Turkse kiesraad heeft de verkiezingen in Istanbul alsnog ongeldig verklaard. Ze moeten opnieuw worden gedaan. De verkiezingen in de grootste stad van Turkije werden op 31 maart gewonnen door oppositiepartij CHP. Dat blijkt ook uit een hertelling en de nieuwe burgemeester werd geïnstalleerd, tot ergernis van president Erdogan. Volgens hem heeft de georganiseerde misdaad de stemming beïnvloed. Een functionaris van Erdogans AK-partij zegt dat de verkiezingen in Istanbul op 23 juni worden overgedaan. Het weer. Vannacht kan er in het zuiden wat regen vallen. In de noordelijke helft van het land kan het een graadje vriezen. Onder de bewolking wordt het niet kouder dan 6 graden. De komende dag op veel plaatsen bewolkt met 10 tot 14 graden.